Drie uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitse ouders worden verplicht hun kinderen te laten inenten tegen mazelen. Daarmee heeft de Bondsdag ingestemd. Vanaf maart 2020 moeten alle kinderen die naar een opvang of naar school gaan gevaccineerd zijn. Anders mogen ze niet naar de opvang of krijgen de ouders een boete tot 2500 euro. Ook leraren, medewerkers van kinderdagverblijven en medisch personeel moeten zijn ingeënt tegen mazelen. Duitsland komt met de verplichting omdat de vaccinatiegraad daar, net als in Nederland, onder de 95 ligt. Bijna de hele oppositie in de Tweede Kamer heeft forse kritiek op de stikstofplannen van het kabinet. PVV en SGP stelden in het debat over de maatregelen dat er helemaal geen stikstofprobleem is. PVV-leider Wilders noemde het verlagen van de maximumsnelheid naar 100 hoog verraad aan de automobilisten. Ook de linkse partijen zijn ontevreden. Ze vinden dat er te lang is gewacht met maatregelen en dat de natuur niet goed genoeg wordt beschermd. Boze automobilisten willen eind deze maand op het Haagse Malieveld demonstreren tegen de verlaging van de maximumsnelheid. Volgens de organisatie van de actie veroorzaakt de stikstofmaatregel honderden uren per jaar aan extra reistijd. Hoeveel automobilisten er op 23 november naar het Malieveld willen komen is nog onduidelijk. Kinderporno-slachtoffers worden er voorlopig nog niet automatisch van op de hoogte gebracht... als er beeldmateriaal van hen opduikt in een strafzaak of op internet. Minister Dekker heeft laten onderzoeken of er een meldsysteem kan komen. Volgens deskundigen is het zonder enorme investeringen op dit moment technisch onhaalbaar... om het hele internet te doorzoeken op kinderpornomateriaal. Ook kunnen slachtoffers die herstellen van een trauma een terugslag krijgen... als ze ermee worden geconfronteerd dat er beeldmateriaal is opgedoken. Het weer, het is bewolkt, maar wel grotendeels droog... met in het noorden kans op wat zon. Het is maximaal 7 graden.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 You nearly passed me, but then you asked if I had a light. I told a joke and we shared a smoke or five. I said I ain't got a plan, but we could hang out till the morning. Cause I don't wanna leave you now. so I gave it back. You said somebody had hurt you before and it caught you real bad. But he don't deserve you, you're gonna learn I'd never do that. I said, I ain't got a plan, but we could hang out till the morning. Cause I don't wanna lose you, I don't wanna lose you now. Let's take a long that step by step. I I'm done hating myself for feeling. I'm done crying myself away. I gotta leave and start the healing like that I just wanna stay me.